en is hij een gevaar voor de nationale veiligheid. De grote moskee in Brussel wordt geregeld in verband gebracht met fundamentalisme. De imam heeft beroep aangetekend. Het Australische onderzoek naar de verdwijning van vlucht MH370 is afgerond zonder bevredigend resultaat. De conclusie is dat de verdwijning een raadsel blijft. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart 2014 van de radar. Het vliegtuig was op weg van Peking naar Kuala Lumpur. Het moet zijn neergestort in de Indische Oceaan, maar het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Rotterdam begint vandaag met de grootste bodemsanering uit de geschiedenis van de stad. Dat gebeurt tussen Delfshaven en Schiedam op het terrein van een oude gasfabriek. De komende acht jaar wordt 200.000 kuub vervuilde grond afgegraven en schoongemaakt. Kosten 50 miljoen euro. Op het terrein komen huizen en kantoren. Uit protest tegen het optreden van de Spaanse politie afgelopen zondag bij het referendum wordt er in Catalonië vandaag gestaakt in het openbaar vervoer en bij musea. Ook staan er demonstraties op stapel bij politiebureaus en stembureaus waar het zondag tot confrontaties kwam tussen burgers en politie. Veel Catalaanse vakbonden steunen de acties. Minister Hennis van Defensie wacht een pittig debat vanmiddag in de Tweede Kamer. Ze ligt onder vuur na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeluk in Mali vorig jaar. Door een ondeugdelijke granaat kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. De raad spreekt van ernstige tekortkomingen bij Defensie. Het weer, enkele buien, maar ook zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden.